Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In Londen maken ze zich klaar voor de begrafenis van misschien wel de beroemdste vrouw ter wereld. Aan het begin van de middag wordt Queen Elizabeth begraven. Deze Britten sliepen vannacht op straat om vandaag alles zo goed mogelijk te kunnen zien. We going camping. My dad is really scared, but but I want to go. My mom wants to go. It's a moment of history a moment that we never get to experience probably in our lifetime. And it's great for the, my son to experience this moment in history. De afgelopen dagen stonden duizenden mensen urenlang in de rij om hun laatste eer aan de Queen te bewijzen. Inmiddels is de rij gesloten. De Britten hebben nog een half uur om de tijd om in Westminster Hall langs de kist van de Queen te lopen en afscheid te nemen. Het is de vraag of veel mensen hun mouw gaan opstropen voor de corona-boosterprik. Vanaf vandaag wordt die weer gezet. Maar uit onderzoek van INO Research blijkt dat ongeveer de helft van de volwassen Nederlanders het niet zo nodig vindt. Vooral jongeren hebben er geen zin in heb je gisteren bibberend van de kou en regen terug verlangd naar de zomer? Je bent waarschijnlijk niet de enige. Het was de koudste 18 september ooit gemeten. In de beeld werd het niet warmer dan 13,3 graden. Het oude record was het 1962. En het gaat een stuk beter met bondscoach Louis van Gaal. Dat vertelde hij gisteravond bij talkshow Humberto. Een half jaar geleden maakte Van Gaal bekend dat hij prostaatkanker heeft. Het is eigenlijk een ziekte waar je niet ziek van bent of eh, voelt. Maar dat, je, dat is een ziekte die je moet eh, managen. En, en eh, dat is eigenlijk het enige probleem. Nou, ik heb genoeg energie om dat te managen. Van Gaal zegt het verder heel bijzonder te vinden dat zijn ploeg zo aan hem denkt. Zo heeft hij van alle spelers een berichtje gekregen. En het weer nog een beetje van alles wat. Wolken, zon en af en toe ook een buit zijn er wel een stuk minder dan gisteren. En het wordt ook minder koud. Vanmiddag rond de 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Het is momenteel vooral druk op de wegen rond Alkmaar vanwege Ajax AZ. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen Akersloot en Knopend Kooimeer 3 kilometer met een kwartier vertraging.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 And you light up the room. Ever since the first day you were here, you were always my G. And if the world is cruel, I will be the last one standing here to protect you. Don't grow up too soon. And from now until forever, you were always my G. Yo, G. probably won't even understand this. So I'ma try and paint the picture on the canvas. Just wanna tell you, you won't ever get abandoned. Can't lie, I started writing and got anxious. But you're my biggest blessing, what a life that I've been granted. One in a million, couldn't try it if we planned it. Don't mind me, just fly free in my G. Shit ain't easy, it's a different type of love. Every time we greet, you get a different kind of hug. All the memories that we keep, you and me could write a book. I'm still not done. You my Jesus, time is up. Out in public, you walk past them, they might look. Just keep smiling, baby girl, and watch the day go brighten up. No, I'm still with you, I'll kill for you if someone tried to look. Can't even sip my drink, I'm spilling tears inside my cup. Knew you were special from the minute you was born. Unidentical twin, but so different from a all. So happy when I met you and your sister on the ward. You know, big bro's here to come and lift you if you fall. I know how to take care of you when I'm gone. That's my angel, she'll be stable until I'm one. I wish Tony seniors grow, but shit, we ride on. Looking back at old pictures, where's the time gone? No other name to you, even though they call you by another, you were always broke when I found out there's a hole in yours. Had me stressed out for weeks, but I cope, of course. No way you would've left us, you was three months old. You got a long life ahead of you, I know there's more. To make you happy is what I'm hoping for. Can have anything you want, I took an oath, I swore. Baby, live your best life, you shouldn't grow by force. All in your own time, G, the globe is yours. Yeah. You got us wearing odd socks on the 21st. People laugh, but we're too strong for it to ever hurt. They might try and bring you down, but it'll never work. When you smile, you just light up the room. I ain't never met a person that's brighter than you. Say I love you and I mean it every time that I do. You little shit, you got me crying in the booth. Trying to do mum proud, trying to do dad proud, trying to do you proud, trying to do hat proud. So I'm trying five years, I ain't sat down. And all I've heard is your voice in the background. Don't say a word before you chat, I just know it. If I answer FaceTime, you gon' ask me where Joe is.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 bekend van die big views. Mijn shit gaat goud, dat is niks nieuws. Soms ruzie met mijn vrouw, dat zijn issues. Ze zegt het ligt aan jou, maar het is you. Ben een prins, deze waggie heeft paardenkracht. Hoogmoedig, ja dat was ik in de lage klas. Nu shit, ik zit rechts zonder waterpas. Ik heb me aangepast, dat kwam later pas. Ik heb die goons in de bek en mijn flexen. Wat ga ik doen met die stek, ja we flexen. Het is boef op de trek, denk je dat ik om de shine geef?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 Dat blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS. In Japan zijn tientallen mensen gewond geraakt door de tropische storm Nanmadol. Gisteren kwam Nanmadol nog aan als orkaan op het eiland Kyushu. Boven land is die afgezwakt tot een storm. Bij zo'n 300.000 huishoudens is de stroom uitgevallen. En ook bij een bedrijf in Groningen is gisteren vogelgriep vastgesteld. Bij een pluimveebedrijf in Oldenkerk zijn bijna 40.000 dieren geruimd. Het weer, het is wisselend bewolkt met soms een bui. Later breekt zo nu en dan ook de zon nog even door. Maar het blijft de hele dag wel regenen. Het wordt vandaag zo'n 17 graden. In session, and it's time to review certain ladies who gave their all Brenda Russell. Yeah. Betty Wright. Alright. Mary Wells. You know she's got soul.